Volgens de journalist heeft de Groningse korpschef Dros de situatie onderschat... en achteraf een en ander te rooskleurig voorgesteld. Zo zei Dros later onder meer dat er voldoende ME achter de hand was... maar dat was niet zo. Toen de rellen uitbraken waren er maar 16 ME'ers. Pas later kwam er versterking en die ME'ers hadden geen idee wat ze moesten doen. De politie en de gemeente Haren willen niet reageren. Ze wachten de conclusies af van de commissie Cohen. VVD-minister Schippers wil de plannen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie zo snel mogelijk uitwerken. Schippers, die minister van Volksgezondheid blijft, zei dat na haar gesprek met formateur Rutte. Ze bekijkt de komende tijd alle effecten van de maatregel. Het gaat dan om de gevolgen voor bepaalde inkomensgroepen en voor de arbeidsmarkt. Ze benadrukt dat het om een complexe kwestie gaat die ze zorgvuldig gaat bekijken. Schippers begrijpt dat mensen zich zorgen maken door de berichten rond de premie. Vechtsporter Badr Hari zit nog zeker een week vast. Zijn proforma-zitting gaat volgende week vrijdag verder. Vandaag kwam zijn advocaat uitgebreid aan het woord. Volgende week is het Openbaar Ministerie aan de beurt. Vandaag werd duidelijk dat Hari bereid is om bereid is om uitgaansgelegenheden te mijden en in therapie te gaan om toekomstig geweld te bedwingen. In de dagvaarding staan negen zaken waarvan acht te maken hebben met geweld. Een van die zaken is de poging tot doodslag op zakenman Koen Everink. De advocaat zei op de zitting dat Harry Everink op Dancefeest Sensation een corrigerende tik had gegeven, omdat die zijn vriendin Estelle Kruif had beledigd. Het weer vanavond buien, vannacht in het binnenland droog. Het wordt een graad of 4.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 Ah, ah, ah, you know I said it's true. I can feel the love, can you feel it too? I can feel it I can feel it You know I said it's true. I can feel the love, can you feel it too?